uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft de Democraten een aanbod gedaan om de shutdown te beëindigen. Zo is hij bereid het zogenoemde Dreamers-programma met drie jaar te verlengen. In ruil voor onder meer 5,7 miljard dollar voor een muur langs de Mexicaanse grens. Het Dreamers-programma biedt bescherming voor ruim 700.000 mensen... die als kind illegaal naar de VS zijn gekomen. De democraten noemen het voorstel van Trump onacceptabel... omdat het geen zekerheid biedt. Door het begrotingsconflict zijn verschillende overheidsdiensten al bijna een maand gesloten. Zo'n 800.000 ambtenaren krijgen hun salaris pas als de shutdown voorbij is. Het Amerikaanse leger heeft bij een luchtaanval in Somalië 52 leden van de terreurbeweging Al-Shabaab gedood. De Amerikanen kwamen in actie nadat Al-Shabaab-strijders een aanval hadden gelanceerd op het Somalische leger. Al-Shabaab zegt dat bij hun aanval 41 Somalische militairen zijn gedood. De directeur van het herinneringscentrum Westerbork is het niet eens met de kritiek over een sponsorloop in Westerbork. Die is gepland in de Nacht van de Vluchteling. Joodse organisaties vinden een sponsorloop ongepast in het kamp... waar vandaan meer dan 100.000 Joden zijn weggevoerd naar vernietigingskampen. Maar volgens Westerbork was het kamp ooit gebouwd om vluchtelingen op te vangen... en is het daarom niet raar daar aandacht voor vluchtelingen te vragen. De komende drie jaar komt er extra geld beschikbaar voor popmuzikanten. Op het popfestival Noorderslag meldde minister van Engelshoven dat er per jaar 900.000 euro is te besteden om popmuzikanten de gelegenheid te geven zich te ontwikkelen naar een hoger niveau. In de eredivisie heeft Feyenoord een verrassende nederlaag geleden tegen PEC Zwolle. In Zwolle werd het 3-1 voor de thuisploeg. AZ won thuis met 3-0 van FC Utrecht. VVV Venlo won uit in Den Haag met 4-2 van ADO. En FC Groningen versloeg thuis Heracles met 3-0. Het weer, vannacht flinke opklaringen.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 It ain't easy to get going when it's hard. Keep shining in the dark when you wanna fall apart. But I'm a dreamer, so don't tell me not to dream. I'm a believer, as long as I got something to believe in.